De Franse autoriteiten zeggen dat ze met de arrestatie bij Parijs een nieuwe aanslag hebben vereideld. De verdachte zou een Fransman zijn die eerder werd veroordeeld voor jihadisme. In zijn huis zijn explosieven gevonden. Minister Koenders heeft als eerste Nederlandse minister een bezoek gebracht aan Balong Sari, het voormalige Rawagede, waar waar Nederlandse militairen in 1947 een bloedbad hebben aangericht. Tijdens de jacht op een Indonesische onafhankelijkheidsstrijder werden 431 mannen uit het dorp geëxecuteerd. Koenders sprak met een van de drie nog levende weduwen. Tennistrainer Mark de J, die vastzit voor de moord op Koen Everink... was in de week van de moord drie keer bij de zakenman thuis, meldt de Telegraaf. Ze waren vrienden en zouden samen op Everings laatste avond bij de zakenman thuis naar voetbal hebben gekeken. De J heeft volgens de krant tegen de politie gezegd dat hij daarna meteen naar huis is gegaan. Maar rechercheurs zouden dat verhaal niet geloven en inmiddels ook bewijs tegen hem hebben verzameld. Het motief voor de steekpartij is volgens de krant nog onduidelijk. De Amsterdam Arena moet worden omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de Amsterdamse wethouder van sport gezegd in het tv-programma RTL Late Night. Hij krijgt steun van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Volgens de wethouder moet de grootste voetballer aller tijden een mooie vernoeming krijgen. Ajax-directeur Van der Sar zei eerder op de dag al dat hij open staat voor het idee. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de middag opklaringen bij een graad of 10.